En dat is bijna 14% van het totale aanbod. Vastgoedadviseur DTZ Zadelhof voorspelt dat er alleen maar meer kantoorruimte leeg komt te staan... doordat het aantal vaste werkplekken terugloopt. Zadelhof noemt het onverstandig om nog meer vierkante meters te bouwen... zonder dat er wordt nagedacht over de bestemming van de leegstaande kantoren. Het Rijk zou daarom een veel sturende rol moeten spelen... bij de uitgifte van bouwgrond en het zoeken naar alternatieve bestemmingen... voor het bestaande voorraad, zegt Zadelhof-voorzitter van Steenhoven het Australische Rockhampton wordt de hoogste waterstand de komende 12 tot 18 uur bereikt. Het is de belangrijkste stad in de deelstaat Queensland die door overstromingen is getroffen. De stad is nog langs één weg bereikbaar, maar de autoriteiten vrezen dat die binnen enkele uren niet meer begaanbaar is. Van meer dan 500 huizen zijn de bewoners geëvacueerd. Sommige inwoners weigeren te vertrekken. Het vliegveld van Rockhampton is gesloten. Voorraden worden nu aangeleverd door militairen met boten en helikopters. Volgens de burgemeester kan het weken duren voor het water weer verdwenen is. Meer dan twintig andere steden in de deelstaat Queensland zijn afgesloten van de buitenwereld of overstroomd. De politieke situatie in Ivoorkust blijft onduidelijk. Vanochtend waren er berichten over een ontmoeting tussen rivaliserende presidenten Bakbo en Ouattara. Dat gesprek zou geregeld zijn door de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, premier Odinga van Kenia. Maar Ouattara ontkent dat er plannen zijn gemaakt. Gisteravond hebben de presidenten van Benin, Caverdië en Sierra Leone urenlang geprobeerd Bakbo tot aftreden te bewegen. Bakbo verloor eind november de verkiezingen van Ouattara, maar hij weigert op te stappen omdat